Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Aandeelhouders van autofabrikant Tesla hebben ingestemd met een bonus van ruim 55 miljard dollar voor topman Elon Musk. Het is de grootste beloning voor een bedrijfsbestuurder ooit. Het bonuspakket voor Musk werd in 2018 al toegezegd... maar begin dit jaar tegengehouden door een rechter. Die oordeelde dat Musk in feite de controle had over de bestuurders toen ze akkoord gingen... en dat aandeelhouders niet goed geïnformeerd waren. Experts verwachten dat de rechter nu wel akkoord gaat met de megabonus. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over de reden waarom PVV-kamerlid Marcus Sauer niet door de screening van aanstaande bewindslieden kwam. Marcus Sauer was de beoogd vicepremier en minister van Asiel en Migratie... maar er zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. Zowel de AIVD als de Belastingdienst doen zo'n onderzoek. Marcus Sauer wil zelf aanblijven als Kamerlid. Hij zegt niet te weten wat er bij de screening naar boven is gekomen. Een man van 25 is zondag naar een woning in Den Haag gelokt... waar hij een nacht is vastgehouden, mishandeld en bedreigd. Naasten van het slachtoffer werden benaderd om losgeld te betalen. Agenten wisten de man maandagochtend op te sporen en konden hem bevrijden. In het huis werden drie mannen van 21 en twee van 23 jaar oud aangehouden. Later op de dag werd een vrouw in Rotterdam aangehouden. Aanleiding voor de ontvoering was mogelijk een conflict in de criminele sfeer. Het Amsterdamse festival Leiluna gaat aangifte doen tegen een vlogger. Younes Ouali zou via sociale media hebben opgeroepen om daar moslima's te filmen... die zich in zijn ogen ongepast gedragen... De vlogger staat bekend om het zogenoemd exposen van islamitische vrouwen... die dan publiekelijk worden veroordeeld vanwege hun gedrag, uiterlijk of waar ze zich vertonen. Het weer, vannacht enkele buien bij een graad of 12.